En intussen is de druk vanuit eh, verschillende organisaties, EU, de VN, eh, de Libanese regering, maar ook de VS, enorm om niet al te zwaar te reageren. Want iedereen is bang dat Hezbollah daar dan vervolgens weer op zal willen reageren. En dat je zo'n escalatie krijgt die niemand zegt te willen. Maar dat is wel wat op dit moment boven de markt hangt. De Israëlische premier Netanyahu is eerder terug uit Amerika vanwege die raketaanval. En sindsdien heeft Israël meerdere locaties van Hezbollah in Libanon aangevallen. Vannacht is bij een steekpartij in Rotterdam-Zuid een man zwaar gewond geraakt. Het steekincident vond plaats in een huis waar ook een vrouw zou zijn geweest. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is opgepakt. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Een bestuurslid van een amateurclub in Poeldijk bij Den Haag... heeft 130.000 euro van die club in zijn eigen zak gestoken. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld, geld snel weer terugkomt. Dat meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte. Volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. En het loopt nog niet zo lekker voor Nederland op de Olympische Spelen, zoals gehoopt. Er zijn na twee dagen nog nul medailles verdiend. En dat is in 28 jaar tijd nog niet gebeurd. Collega Jaloe van Helsewee blikt alvast vooruit op vandaag. Vandaag een dag zonder echt grote medaillekansen voor Nederland. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit. Het zou wel lekker zijn, want we zitten met z'n allen nog steeds te wachten op die eerste medaille. Er komt in ieder geval spektakel vanaf de tennisbaan. Op Roland Garros spelen Nadal en Djokovic tegen elkaar. Het is alweer twee jaar geleden dat de de twee tegenover elkaar stonden. En dat was ook in Parijs. Toen won Nadal. En het zou zomaar eens hun laatste ontmoeting kunnen zijn. Ook de Nederlandse tennisser Tellen Griekspoor komt in actie vanavond. En hij kan het wel eens zwaar krijgen. Hij speelt tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. En dat is de winnaar van Roland Garros en Wimbledon. Het weer, het wordt een echte zomerdag met veel zon en blauwe luchten. Tot maximaal 25 tot 28 graden. Alleen aan de kust is het door de wind iets frisser.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 Het treinverkeer bij Amersfoort wordt nog niet hervat. Na twee weken van werkzaamheden aan het spoor zouden daar vandaag weer treinen rijden... maar het werk is nog niet klaar. In Venezuela is zittend president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De oppositie zegt dat er is gesjoemeld met de uitslagen... en dat het overduidelijk is dat de gezamenlijke tegenkandidaat een grote overwinning heeft geboekt. Bij een amateurvoetbalvereniging in Poeldijk onder Den Haag is 130.000 euro uit de kas verdwenen. Het geld is verduisterd door een bestuurslid.